Het is van Kesteren met het NOS-journaal. Vanuit Jenin op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Door de inval van het Israëlische leger gisteren zijn zeker acht doden gevallen en zijn honderd mensen gewond geraakt. Het Rode Kruis verwacht dat de vluchtelingenstroom nog verder toeneemt. Het is een van de grootste militaire operaties op de Westhoever in 20 jaar. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. Er kwamen zo'n 108.000 mensen uit dat land deze kant op. In totaal kwamen zo'n 403.000 migranten naar Nederland... tegenover 298.000 het jaar ervoor. Naast de oorlog in Oekraïne zijn werk en gezin de grootste oorzaak van de toegenomen migratie. Tijdens een vlucht van Hawaiian Airlines van Honolulu naar Sydney zijn zeven mensen licht gewond geraakt. Het vliegtuig werd 40 minuten voor de landing onverwachts getroffen door turbulentie. Passagiers zeggen dat ze vanuit het niets tegen het dak van het toestel belanden en vervolgens weer op de grond vielen. Eén passagier en drie bemanningsleden werden in Sydney naar het ziekenhuis gebracht voor controle. En vandaag is de eerste dag van de FM-veiling voor de commerciële radiozenders. Voor het eerst sinds 2003 worden de FM-kavels opnieuw geveld... nadat radiozender Kink vorig jaar de herverdeling aftong bij de rechter. De veiling kan een aardverschuiving betekenen in het radiolandschap... onder meer omdat er interesse is vanuit het buitenland. Ook mag elke partij maar drie zenders op de FM hebben. Dat betekent dat het voortbestaan van een aantal zenders onzeker is. De veiling zal een aantal dagen duren en moet in totaal bijna 80 miljoen euro opleveren. Het weer. De dag begint grotendeels droog met soms wat zon. In de middag met name in het zuiden een bui. Lokaal met onweer.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 Vandaag is de eerste dag van de FM-veiling voor commerciële radiozenders. De veiling kan een aardverschuiving betekenen in het radiolandschap... en moet in totaal bijna 80 miljoen euro opleveren. Het afgelopen jaar zijn er meer migranten naar Nederland gekomen dan in 2021. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Oorzaak van de toename is met name de oorlog in Oekraïne. En ouders die slachtoffer waren van het toeslagenschandaal... kregen vaak geen subsidie om een advocaat in te huren... in hun zaak tegen de Belastingdienst. Mensen met een laag inkomen kunnen subsidie krijgen voor een advocaat... maar bij veel aanvragen werd onterecht aangenomen... dat toeslagenouders die subsidie niet nodig hadden. Het weer. Vandaag is het grotendeels droog. Later op de middag wel weer een heel wat buien.